Kees Groot met het NOS-journaal. Het gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het kabinet in die aanpak. Premier Rutte had de Kamer om extra tijd gevraagd. Hij wil komende tijd de bezwaren van de Nederlandse nee-stemmers bespreken met de andere EU-landen. Regeringspartij PvdA wil graag voor de zomer een besluit van het kabinet. De oppositie wil juist dat de wet over het associatieverdrag met Oekraïne zo snel mogelijk wordt ingetrokken. President Widodo van Indonesië brengt volgende week een bezoek aan Nederland. Hij wordt ontvangen door de koning en premier Rutte. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een Indonesische president naar ons land komt. In 2010 zou Widodo's voorganger Yono voor een staatsbezoek naar Nederland komen. Dat ging op het laatste moment niet door na protesten van Molukkers. In Bulgarije is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij als burgerwacht jacht heeft gemaakt op migranten. Afgelopen weekend dook een video op waarop te zien is hoe drie vluchtelingen zijn gepakt door een groep Bulgaren. Ze liggen vastgebonden op de grond terwijl ze worden uitgescholden. De minister van Binnenlandse Zaken van Bulgarije keurde de actie meteen af. De Koninklijke Nederlandse Munt wil dat er een speciaal Johan Cruijff vijfje komt. Het bedrijf is in overleg met de familie en nabestaanden van de voetballer over het slaan van een speciale herdenkingsmunt van 5 euro. Volgens de wet mag er niet voor elke gebeurtenis een munt komen. Commercieel directeur Van Dijk van de Munt denkt dat Kruif wel aan de voorwaarden voldoet... als ambassadeur voor Nederland in het buitenland. Titelverdediger Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League. In de kwartfinale was Atletico Madrid over twee wedstrijden te sterk. Bayern München speelde vanavond in Portugal gelijk tegen Benfica. Dat was genoeg voor een plaats in de halve finales. Het weer, de komende uren wordt het droog. Lokaal vormt zich mist, het wordt zo'n 4 graden. Morgen eerst zonnig, maar later buien met mogelijk onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me and the stars? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning? like the sun to brighten up my life and as day breaks over the ocean. To lead a better life, I need my love. dan trots, no? Ja? Ja, volgens jou wel, want dat heb je voor ons meegenomen. Seed. Uh, eh, Shade. Shade. Shade. Oh, Shade. <laughs> Oh, eh, love is stronger than pride. pride. Oftewel, de liefde is sterker dan, eh, dan de trots. Toch? Ja. Dat is tot, uh, Zo ongeveer, ja. Ben je geslaafd van Engels nou? Nou. <laughs> Een beetje. Oké, die komt-ie. strong. weer. Dat was hem alweer. Ja. We hebben toch eh, de, eh, de, first time hebben we gevonden voor eh, Peter Bareman. Ja, ik er twee gevonden. was eentje van Roxette dus, En dat is ook een zangeres. Een Zweedse groep. Ja. Maar ook nog een andere. En dat is Robin Beck. Oké. Nou. En als je luistert is het precies, klinkt hetzelfde. Oké, nou. Misschien... Welke neem jij? Nou ja, ik neem Robin Beck. was de enige die ik oh vind. Dan kan hier dus. We gaan, er van we gaan ervan hier niet luisteraars. Is een mooi nummer eigenlijk. Ja, ik hoop eh, tenminste dat eh, dit het nummer is eh, wat hij bedoelt. Nou, volgens mij wel. Ik ken, ik ken eigenlijk geen andere versie hiervan, van dit nummer. Dus, nee, nee, ik bedoel de, de, de artiesten dus. ja, nou ja, goed. Of het Roxette is of de... Ja, nou, als jij zegt dat Roxette hetzelfde klinkt. <laughs> ja, ja, ja, nee zal het wel, ik heb het eh, net uh, bij de eh, beluisterd. Dus. Dan zal het wel de schuilnaam zijn, denk ik. Hmm. Hey, meer dan woorden komen er bij jou vanavond niet uit, hè? Nou, dat is wel heel extreem, hoor. <laughs> nee, je bent ook behoorlijk aan het rijmen ook nog van <laughs> <laughs> Fantastisch. ik heb een lekkere nummer van hardrock band Extreme meegenomen. Maar ja, denkt iedereen van... Het, dan gaan we dus even de radio wat zachter zetten. Nee, hoeft niet. Het is een heel mooie ballad. if I took Dat in november eh, naar het patronaat komt. Is dat jou ontgaan? Of, uh... Ga even denken wat... Ja, wie zou dat kunnen zijn, hè? Deze meneer. deze meneer. Oh, oh. Paul Young. Paul Young. Ja. Ik dacht eh, de 8 november. Ik zat, ik zat wel met de voornaam al goed. Ja. <laughs> Paul. Ja, hij komt in november naar Nederland om een concert te geven hier in het patronaat in Haarlem, ja. Ik dacht de 7 of de 8e november. Moet u mij eventjes eh, niet op afrekenen, maar google maar even dan, eh, als je erheen wil. Ja, tijd with it Time You Go Away. We kennen hem hoofdzakelijk natuurlijk van de grote hits Love of the Common People. En eh, dat mooie duet met uh, eh, Zugiro, eh, of Zugiro, hoe je het dan ook uit mag spreken. Senzuna Donna, Paul Young. En in november, ik zei het al eerder luisteraars... in Haarlem in het patronaat live te zien en beluisteren. Paul Young. Onno, tot stof zijn wij en tot stof zult gij wederkeren. Helemaal in Kansas. Helemaal in, ja. <laughs> De wind staat erheen. Hè? Ja, ja, ja. Kan daar waaien hoor. Behoorlijk, ja. Een van de mooiste popliedjes vind ik dit trouwens. Samen met God Only Knows van de Beach Boys. Ja. say stof in de wind. Ja, dus, eh, heb je er nog wat aan toe te voegen? Ik doe altijd, I close my eyes, zegt die doe ik ook altijd. <laughs> dat, dat, doe ik ook altijd, want eh, als ik kijk, eh, ik heb lenzen, dan krijg ik stof in mijn lenzen. <laughs> lenzen, ja, <laughs> nou ja. je hebt nou in ieder geval je brilletje op, dus ja, houdt houd, het wel tegen. Hoe is dat. Dus, ehm, Als het goed wat is... Wat een mooi nummer heb jij. Als het goed is, Orno, dan, dan, dan is mijn vriendin zo rond de klok van half twaalf bij de radio. En ik heb, ik heb... Eerder mag ze niet van je? Ja, maar, ze gaat altijd eerst. Er gaat een uurtje pit eerst. Lekker even een uurtje gestrekt, zeg maar, om even, even bij te komen van de dag. En dan, eh, en dan komt, gaat ze er weer uit. En dan, eh, als ik dan straks thuis kom van de radio, krijg ik een lekker beschuitje met, eh, met thee en zo. Met thee? Ja, ja, ja. ja, lekker hoor. Oh, dan neem ik straks wel een biertje. Dus om <laughs> echt waar? In de nacht nog? Tuurlijk, ja wel hoor. Oh, oh oké. ja. Slaap met zie. nou oké, moet kunnen. <laughs> Eh, eens even kijken, want ik had een, eh, een eh, nummer voor haar bedacht... wat ik al eerder in een jazzprogramma voor de zou draaien. Dat is een nummer van wat eigenlijk Marius van Buringen vorige week introduceerde. En dat liet ik toen horen. En dat vond Yvonne zo'n mooi nummer dat ze wilde dat eigenlijk horen. En nou ben ik het weer aan het zoeken. Ik praat weer voor mijn beurt natuurlijk. Want als ik het nou weer even gauw niet kan vinden... dan is het weer een vet... Roar? Nee, nee, nee. ik weet, het alweer. Ik weet alweer waar ik hem gestald nou? heb. Dat is de St. Louis Blues van Hugh Laurie. Speciaal voor Von Lindeman. If I feel tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk and make my getaway. speciaal voor eh, Van Lindeman de St. Louis Blues. Eh, ver, eh, uitgevoerd door Hugh Laurie. Ik hoorde die naam en ik denk van... die kon ik koppelen aan iets anders... En ik kon er niet aan opkomen. Het was een serie. Ja. En we hebben het dus even opgezocht. Maar hij speelt dus een dokter. Hele, ja, hele Norse en dokter in de serie House. En dat is een Amerikaanse ziekenhuisserie, las ik, hè? Uh, is het in Engels? Ja, want hij is eh, eh, Engels van, hoe heet het hoor? dus Oké, nou, dat, dat, las ik op, dat las ik op Wikipedia. Ja. Amerikaanse ziekenhuisserie Dan is het. Ja, ik, ik, weet niet of dat... Want die informatie die uiteindelijk op Wikipedia terechtkomt... wordt gewoon door ons allen geloof ik ingebracht. Dat kan je zelf inbrengen. Ja. Dus, ja, of, dus of, het nou allemaal zal kloppen. Of ja, dat, bedoel ik. Dat, mag ik net vragen. Want ja, ik denk dat, dat als jij eh, in Wikipedia... dat je even eh, daar zo eh, dus, dingen aanvult... Als je, dat je toch, toch wel de kennis weet. Dat je daar niet zomaar iets... Nee. En misschien wordt het toch wel door andere mensen toch ook gecontroleerd, gecontroleerd en, en eventueel verbeterd hoor. Ja. Maar hij speelt dus Dr. Gregory House in die serie. een Hele goede serie trouwens. Oké, aanrader. Ja. Hey, eh, Think Twice, live gezongen door Celine Dion. You've been the sweetest part of my life. Still light. And you and I know there'll be a storm tonight. de eer gehad eh, deze dame een keer live te mogen horen en aanschouwen in eh, de arena in Amsterdam. En zij had een alternatieve opstelling. Want de meeste eh, artiesten die zoeken dan de kop van de arena op als podium. En dan wel met zo'n catwalk, zo het publiek en hmm. zo. Maar zij had het podium in het midden. En, en dus surround uitstekende geluidskwaliteit. En ze had toen ook nog live contact tijdens dat concert. Want zo lang is het alweer geleden. Met de Bee Gees in, eh, in Amerika. Nou was, nou was dat volgens mij niet echt live hoor. Want dat kan volgens mij niet. Want er zit natuurlijk een... Eh, een nou, een tijdsverschil. Eh, ja, maar ook, ook qua afstand zitten zit er een... we hebben hier al met de computer dat... ja, dat bedoel ik. tijdsverschil bedoel ik niet... Maar in ieder geval, eh, Immortality zongen ze toen eh, met de Bee Gees. Dat is een nummer van de Bee Gees. Ja. En die, zongen dan zogenaamd in dat koortje. En eh, dat leek net of, of het echt... Synchroon... ja, liep. Maar het was heel erg imposant om die dames live aan het werk te zien. Want hmm. wat een stem heeft dat mensen. Zeker. Eh, wel ontzettend eh, fragile. Eh, daar gaan we ook nog even draaien zo. Zag ze eruit. Echt een dame dat je twee keer blaasbreekt af. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een, erg maar. ja. Terwijl haar man, dat was een... Leeft die man nog eigenlijk van? Nee, die, was, die, was toen zo ziek. ziek. Volgens mij is, ja, is overleden. Ja? Ja. Oh. Ik zal het nog even opzoeken voor de zekerheid, want nou ga ik twijfelen. Ja, Celine Dion, maar eh, eh, even muziek weer. Want jij hebt eh, nog een nummer voor ons meegebracht van Roger Daltrey. Ja. Without Your love.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 What does it mean without your love? Where would I be?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 can't we disagree without Gwen Davis, Calling for Peace. Mijn eigen zoontje, maar weer eens gedraaid. Uh, Orno, we hebben nog een minuutje of eh, nou, negen te gaan, zeg maar. Ja. En ik, eh, ik heb een nummer klaarstaan wat eigenlijk bekend is geworden van Lionel Richie. Easy. En dit wordt nu vertolkt niet door Lionel Richie. Maar ik weet niet of jij ze kent. Fate No More. Ja, maar kan het niet zo eventjes... Turn the lights baby. Faith No More met eh, Easy. Ja, je moet hem wel even veden in. Eh, ja, veden in. En dan, dan, kunnen de mensen me thuis ook horen. Dat is helemaal uh, juist. Onno, het Adagio. Lara Fabian. Is dat een klassiek werkje? Adagio klinkt zo klassiek. Ja, klinkt heel klassiek, ja. Nou, we gaan ervan genieten. Maar ze hebben ook vaker een, met Night of the Proms meegedaan. Dus ah, oké. Komt 是。 petje af, eh, Orno. Goeie keus, man. Ja, eh, ja fantastisch. <laughs> ja, helemaal in mijn straatje. Dat is echt eh, muziek waar ik echt van nou, hou. Net wat jij zei, net al een beetje richting Céline Dijon. jongen ook. Ja, ah, ik heb even getwijfeld, zou het er niet zijn. Maar Lara, Lara, Fabian. een, Belgische hm. zangeres is het. Ook dat wist ik niet. Ik, had de naam wel eens gehoord natuurlijk. Ja. ja, ze hebben een andere achternaam, maar ik ben het nou even vergeten. Maar mhm. een naam die, ja, dan ga je, dat spreekt niet makkelijk uit. Eh, weet ik nog wel. En eh, dan, dan, neem je een andere achternaam natuurlijk. Eh, als artiestennaam. Ja. Hey, we moeten alweer afhaken, want ja, onverbiddelijk de klok van middernacht komt eraan. Ik dank jou voor je komst naar de studio. en vooral alle, al de muziek die je hebt meegenomen, ook namens de luisteraars natuurlijk. En we gaan eruit met een nummer van Roch Voisin met On The Outside. Moet je je tante ook nog even gedag zeggen? <laughs> <laughs> Ja. Nee, ik moet opschieten, want anders eh, verandert mijn auto in een eh, pompoen. troubled like a river, trees all around her, but I only ever came her voice on the outside. She was a woman inside a castle. Nights all around her, and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall. On the outside. NOS Nieuws van...